wat een mooie klassieker. Ze zeggen hier altijd tegen me van eh, Blokhuis, wat draai je weer voor oude meuk? Nou ja, dan is het maar oude meuk. Hè? De Cats uit Volendam, een van hun eerste grote hits hier in het land. Je hoort het toch maar mooi even, sure. Hier is een cat. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. We gaan er lekker tegenaan. nu uurtje iets meer tempo. En we maken het weer gezellig met onder andere de Use Corporation.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 trouwens, eh, deze man doet het nog best wel goed hoor. Hij eh, bracht vorig jaar nog een geweldig album uit met eh, prachtige liedjes. Dus still going strong zou je kunnen zeggen. Over wie hebben we het? Natuurlijk Rod Stewart. Tonight I'm yours. En voor Rock the Boat van de Use Corporation. In, ehm, nou zeggen ze tijd, 20 minuten, is er weer tijd voor Jeroen van Gent. Want hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op. En hij vroeg aan u, welke gewoonte wilt u graag afleren? Nou, en als ik dan <laughs> kijk naar het plaatje op onze website www.go-rtv.nl, dan is het schrikbarend. Maar ook op Facebook en Instagram staat hetzelfde plaatje met... de eh, priemende ogen. Angst aanjagend. Maar is dat ook zo? Is het waarheid? Klopt het wel met de reportage die je straks gaat horen? Nou ja, je hoort het straks vanzelf. Na Willeke Alberti en bijvoorbeeld Ome Jan. reed van ome Jan ineens mijn allereerste fiets. Hij zei, die is voor jou mop en verdween weer in het niets. Thuis was het echt geen pep het was altijd... en zat maar voor de buis. Dat zag ik als ik langs reed, op weg van werk naar huis. Het viel me op dat ome Jan zich toch wel vreemd gedroeg.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 Een prachtig oud nummer. Volgens mij al 100 jaar oud, Wonderful World. Maar dan in een prachtige uitvoering van Douwe Bob hier bij GoFM. Dus, en voor Omian, ja, niet naar vragen waar de poen vandaan komt. Ja, kom je later wel achter. Ehm, ik ga eens even kijken naar onze agenda op uh, eh, go-rtv.nl. Daar vind je allerlei eh, leuke dingen voor de komende tijd. Wat kun je zo al doen de komende ja, weken, dagen. Nou, er staat van alles op. Dus ik zou zeggen, ga eens lekker kijken. Eh, bijvoorbeeld vandaag is er een expositie De Dierenwereld. Dat vindt plaats in de Watertoren van Axel. Trouwens sowieso een leuk eh, uitje, zou ik maar zeggen, die Watertoren. En er is nog veel meer te doen. Kijk maar eens op onze website. go-rtv.nl Ga naar agenda en kijk wat jij de komende tijd gewoon kunt doen. Gewoon om een leuke dag te hebben hier in de eigen omgeving. sunset in your eyes. Traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call. Animal carpet wall to wall. American ladies five foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to seek what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led.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 I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth, my mouth, my mouth. Gold coppers hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? you know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh.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 Water of love, deep in the ground, but there ain't no water here to be. Het was eerst een uh, grote hit voor uh, de Dire Straits, weet je dat nog? Water of Love. En later kwamen de Juts er ook mee. Nou, en dit was dan het resultaat. Niet mis. Water of Love dus ook. En Crosby, Stills, Nash zonder Young hoor je met Marrakesh Express. Over enkele minuten eh, de wekelijkse, ja, zou je kunnen zeggen, reportage van Jeroen van Gent. Het gaat over welke gewoonte wilt u graag afleren. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen na. Oh, wat een geweldig nummer. Echt waar, dit is echt geniet hoor. Eh, Ivan Elliman en I Don't Know How To Love Him. Ja, eigenlijk wel een nummer die past op zondag, want het komt uit Jesus Christ Superstar. just a man. zeggen ze hier in de studio. Hoe lang hebben we dit nummer al niet meer gehoord? Ja, hoe lang al? Ja, 100 jaar zegt er Nou ja, dat is ook een beetje overdreven. Maar het is inderdaad lang geleden dat we dit prachtige nummer hebben gehoord. Van Ivan Elliman, I Don't Know How To Love Him. Op deze mooie zondagmorgen. Tijd voor de... Ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over welke eh, gewoonte wil u graag afleren. En ongemerkt doet u namelijk dingen waar u naderhand wellicht spijt van heeft. Kent u dat? gedachteloos bezig zijn en dan ontstaat er iets, een soort van schuldgevoel. Welke gewoonte zou u nou eens willen afleren? Nou ja, de antwoorden hoort u nu. Welke gewoonte wil u graag afleren? Zeg, dat is een moeilijke. Nou... Je rookt niet, je drinkt niet. Nee, ik rook niet, ik drink niet. Dus wat ik nou af wil leren, weet ik eigenlijk niet. Want het is niet precies. Ik heb alles al voor elkaar. <laughs> Oké. Alles is bij ons gewoon. Ja. Nee, ik ben gelukkig getrouwd. Heel, heel ja. Nou, lieve kleinkinderen, <laughs> ja, wat weet je Ja, dat zie ik, dat zie ik. Ja, dat gaat er allemaal goed, tegen. Nee, we zijn helemaal tevreden met ons uh, leven. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio kort? Ik heb leuke man bij het hond vragen. Mag ik dat even proberen? Uh, <laughs> ja, even kort. Ja? Een soort van man bij het hond vragen. U kent dat misschien wel, hè? Die, die vraag. Nou, let op, komt ie. Welke gewoonte wil u graag afleren? Dat is de vraag. Welk? Nagels bijten. Oh. <laughs> Dat is, ook heel eerlijk gemeld. Ja, nou, ik ben heel eerlijk in, ja. Dat gebeurt nogal eens. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hele rotgewoonte. En dan gaat het weer helemaal goed en dan heb ik weer lang en dan begin ik weer. Ja, dus oh. dat is een rotgewoonte. Dus ze worden echt helemaal kort? Ja, dan worden ze echt helemaal kort. En is dat, ja, wat komt dat door? Zenuwstress? Gewoonte, uh, gewoon, ik denk uh, ja, allebei een beetje. Ik denk af en toe eh, onrust en af en toe ook echt gewoonte. Ja, ja daar ben ik heel eerlijk in. Ja. Snacken op de bank. Snacken op de bank? Snacken op de bank. Oh jee. Dat, Daar zit een heel verhaal achter, Nee, dat is de <laughs> laatste tijd iets te vaak. Gewoon een zakje chips bij. Oh. Iets meer sporten. dat zou ja, het beste zijn. En nu merkt het, als u achterover zit, van, hey, eh, dat moet je niet doen of zo? Nee, dan ga ik lekker zitten en dan eh, denk ik, ja, ik kan het beter niet doen, maar ja. Voor de, voor de gezondheid? Ja, precies. Oké, want wat gaat er allemaal naar binnen dan? <laughs> ja, chips, nootjes, van alles. Eigenlijk wat, eigenlijk wat niet goed is. Ja. Een beter een komkommetje pakken, maar ja. Ja, is goed. <laughs> Welke gewoonte zou u nou graag willen afleren? Dus iets waarvan u zegt van ja, nou... Ja, ik weet eh, wat je bedoelt, ja. <laughs> Met mijn voeten over elkaar in op bed. Dat kan ik <laughs> niet afleren. Hey. En wordt dat tegen u gezegd of is dat slecht of zo? Niemand. Nee, daarom? Nee, daarom. Dat, eh, maar is het slecht of zo dan? Of, weet ik niet. verkeerd? Het is niet goed, zeggen ze wel eens. Maar ja, ik kan die niet afleren, al jaren. <laughs> Met gekruiste benen? <laughs> ja. Hey. En iedere keer als ze dat weer goed doet, dan, eh, dan leggen ze na, leggen ze weer. <laughs> in, de, in, de, slaap gaan ze dan weer gewoon. Ja, het is een raar nee, nou, precies daarom. Nee, maar daar kunt u weinig aan doen. Nee, niks. Is je nu slaap? <laughs> nou ja, kwakken ben ook, dan doe ik ze ook weer, weet ik. Eh, nou ja, maakt niet uit. Joh. Het is maar, een raar het Nee, helemaal niet. Maar voelt u dan naderhand bijvoorbeeld uh, slecht eh, Nou nee, maar ik wil ze dan gewoon naast elkaar houden als ik op mijn rug leg. <laughs> Die ramen waar. Welke gewoonte? Wilt u graag afleren? Mits van toepassing. Mits van toepassing, ja. Nou, dat ik niet zo... Eh, ja, ik ben soms zo gehaast, hè. Dat, eh, dat wil je dan wel eens, eh, dat je denkt van... Nou, kom op Jan, een beetje rustiger aan, hè. Dat, dat is een goeie. Ja. En hoe, hoe merkt u, komt u zelf tegen dat u bijvoorbeeld ergens tegenaan fietst of zo, dat soort dingen? <laughs> nou, nee, nee, maar gewoon, ja, ik merk dat al. Dan denk, ja, verdorie, maak maar nou zo druk, weet je wel. ja. ja, dat zijn vaak van die dingen dat je denkt van, ja, even bij nadenken. Minder snel? Minder snel, <laughs> ja. Echt in, in, in, in bewegen? Ja, ja. Want snel in nadenken maakt niet uit. nee, nee, nee. Ja, ja, ja, ja, maar ook in nadenken hoor. <laughs> Gewoon dat je denkt van ja, wat maak maar nou druk, weet je wel. Altijd overal gelijk eh, willen helpen, klaar willen staan. Ah. Maar dan mezelf vaak voorbij lopen. <laughs> Dan vergeet u zelf eigenlijk? Soms wel, ja. Soms wel, ja. ja, ja, En dan, op een gegeven moment dan denk ik, nou, nou even niet. Maar dan heb ik ook weer eigenlijk uh, schuldgevoel dat ik dan aan bepaalde verwachtingen niet voldoen. Ja, begrijp <laughs> Ja. dus, maar dus komt wel weer goed hoor. Welke gewoonte, gewoonte wil ik afleren? Ja. Dat is een... dat is een eh, man hondvraag. Dat is een... Ehm, welke gewoonte wil u graag afleren? Oh jeetje mina, dat is, uh, dat is, eh, dat is altijd een nadenkvraag eigenlijk. Ja. welke gewoonte wil ik afleren? Ja, mits van toepassing. Ik zou het niet zo 1, 2, 3 weten eigenlijk. Het is niet luisteren. Ja, nou, ja ik weet wel wat minder minder kaas eten. En dan met name kaas die een beetje aan de vette kant is. En meestal is kaas aan de vette kant. Dat ietsje minder, weet je wel. Want dan heb ik de neiging om eh, met de pasta nou een beetje bride doorheen te doen. Of eh, op de, het stampot uh, eh, geraspe kaas. Stampot op de geraspe kaas, ja. Lekker, ja, lekker, lekker. <laughs> Dat, dat zitten ze hier aan te kijken. Dat is echt een combinatie. Ik zeg nou, die combinatie, die, als je erop doet, is het een combinatie. Ja hoor. En daar zijn alle koks of kokkinnen zijn daar wijzer van geworden door combinatie van... van van eten natuurlijk, hè, gerechten. Dus. U betrapt u zelf erop dat het een beetje te veel kaas wordt. Ja, <laughs> ja maar dat is, wel, dat is wel zeker. Dat kan ik wel stellen eigenlijk. Dus, ja. Ja, hoe merkt het aan het gewicht? Nee, toch? Nee, nou, toch? er mag wel 5 kilo af hoor, maar ik heb daar geen last van. Dus, eh. dat is niet allemaal kaas die 5 kilo. Nee, <laughs> nee, nee, ik squash veel en ik merk daar niks van eigenlijk. Dus, eh. maar ietsje minder mag, eh, mag wel. Dat is een Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Het verhaal heet evolutie. En daarmee is het nagegaan. Brontosaurussen verdwijnen en nieuwe dieren zijn voorzichtig aan het ontstaan. Nieuw is dan ook vast en zeker. De snelwegkat, geen slimmerik kenbaar aan zijn rode vlekken. En gewoonlijk maar een centimeter dik. Dat is de snelwegkat. De snelwegkat, dat is een dier waarvan het bloed over de snelweg spat. Dat is de snelwegkat, de snelwegkat. Je rijdt hem op de snelweg plat. Dat is de snelwegkat. De winter had een alleraardigst poesje, maar ze woonde in de buurt van Rijn. Op een morgen Fruste, de winter was aan het douchen, dacht ze, nee, waar zou mijn poesje zijn? Truus winter zocht en hoopte op een wonder, nee, nee, nee, hoor, daar kwam een Mercedes-Benz. En zo ging Troes de winter poest en onder. Aan de snelle evolutie van de mens. Dat is de snelwegkat, de snelwegkat. Niet te verwarren met de B- of parallelwegkat. Dat is de snelwegkat, de snelwegkat. Je rijdt hem op de snelweg plat. Ja, dat is de snelwegkat. Onlangs hoorde ik vertellen Wanneer je naar Den Helder rijdt Zie je asfalt nog beton meer, daar rij je werkelijk op kamerbreed tapijt. Daar zij de snelwegkat, de snelwegkat. Kijk daar, die had wel wat van die, want dat een snelwegstad. Dat is de snelwegkat, de snelwegkat. Je rijdt hem op de snelweg plat. Dat was een snelwegkat. En ook al denk je, ach, dat beestje komt wel weg Nee, de snelwegkat is nooit snel genoeg. Nee, de snelwegkat is nooit... Miauw. Snelweg. Ivo de Wijs hoorde je met een snelwegkat. Iedereen heeft er wel een beeld bij. Eh, die katten kom je ook wel eens tegen op de traktaatweg, nietwaar? Ja, helaas, het is niet anders. En Remember the Time van Michael Jackson in The Show. Het is alweer zo'n 17 eh, minuten, 18 minuten voor 12 uur. Wat gaat de tijd snel als je je zin hebt op deze mooie zondagmorgen. Het wordt een eh, lekkere dag, een graad of 20. Ja, wel een beetje gek, toch? is dit nou eind oktober, begin november? Is dit gewoon... Nou, we hadden het vorige uur daar ook al onze bedenkingen bij. Dus ja, het is even niet anders. Maar goed. We genieten er maar even van.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 toch wel uh, eh, aardigste van eh, Sandra van Nieuwland hoorde hier bij GoFam. Venus, dat we natuurlijk kennen van ja, Shocking Blue. <laughs> zij gaf haar, haar eigen draai aan een paar jaar geleden. En de Monkeys uit eh, ja, die televisieserie die we allemaal kennen. Ken je die niet? Ah, moet je eens naar YouTube gaan. <laughs> ja, want daar kun je afleveringen bekijken van de Monkeys. Hartstikke melig, maar er zitten wel ontzettend leuke nummers in... die je eigenlijk zo na een paar keer horen kunt meezingen. Goodbye, a storm. Hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a goal. sweet self. Waar zijn de handjes en de aanstekers? Ja, je hebt er niks aan overdag natuurlijk. <laughs> Nauwelijks licht. Dus eh, ja, zo'n aansteker. Maar wel gezellig natuurlijk. You Never Walk Alone. De oorspronkelijke uitvoering. Nou ja, de oorspronkelijke hituitvoeringen uit eh, de jaren 60. Carrie en de Pacemakers aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Ik ga er van tussen. Dankjewel voor je gezelschap weer vandaag. Volgende week zondag eh, zit ik hier weer rond een uur of tien hier in het hartje van Teneuzen om je weer blij te maken met eh, mooie muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan weer. Veel plezier met mijn collega's en wat mij betreft tot volgende week zondag 10 uur. Tot besluit van deze show Weeks Co. Rock Your World. Mooie dag.